Jeroen met het internationaal. Rusland zegt dat het de havenstad Mariupol volledig in handen heeft. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben alle Oekraïense militairen... die nog op het Azovstal fabrieksterrein zaten, zich overgegeven. Het complex was een van de laatste plekken in de stad... die nog niet in handen van de Russen waren. Vandaag zouden 531 militairen zich hebben uitgeleverd aan de Russische eenheden. Oekraïne heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het is daarom lastig te verifiëren of er daadwerkelijk niemand meer in het complex is achtergebleven. In de Duitse stad Paderborn zijn 30 tot 40 mensen gewond geraakt door noodweer. 10 van hen raakten zwaar gewond. Ook is de materiële schade in de stad in noord westfalen enorm. Door een tornado vielen bomen om, botsten auto's op elkaar... en vielen talloze dakpannen van daken. De schade wordt in de miljoenen geschat. Bewoners worden opgeroepen om thuis te blijven tot de wegen weer begaanbaar zijn. Het RIVM verwacht dat er in Nederland nog meer mensen besmet geraakt kunnen zijn met het apenpokkenvirus. Afgelopen dag werd een eerste besmetting vastgesteld, maar het RIVM heeft nog meer gevallen in onderzoek. Het virus is in heel Europa in opmars, met besmettingen in onder meer Frankrijk, België en Duitsland. Mensen hebben meestal alleen milde klachten, zoals bultjes en griepverschijnselen. Verschillende overheidsinstanties en het havenbedrijf Groningen Seaports... hebben niet correct gehandeld rond grondaankopen voor de komst van een datacentrum van Google. Het havenbedrijf kocht en verkocht grond voor de komst van Google naar de Groningse Eemshaven. De onderzoekscommissie concludeert dat het havenbedrijf daarbij onbevoegd, pardon, onbevoegd koopovereenkomsten afsloot.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 修。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

I was always tainted by the pain when dreams get crushed But we come back stronger There's always gotta be a way to not give up Oh, I wonder why

Hey.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 So I pray on my knees to heaven above Send me somebody please, someone to love So to get to my story, lift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 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.